Door een reorganisatie moet Egon tijdelijk meer kosten maken. Eerder was bekend organisatie in Nederland bij Egon zo'n 300 banen verdwijnen. Het weer bewolkt het vooral in het midden en zuiden van af en toe wat regen of motregen. Vanmiddag ook af en toe zon, het wordt een graad of 8 vandaag. Morgen iets warmer, met van tijd tot tijd regen of motregen. Vanaf zondag een paar dagen wat kouder, met nachtvoerst en winterse buien. Dit was het... De is van de ANWB. Er staan nog files op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer.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 Dat melden Duitse media op basis van diverse bronnen rond de president. Rond deze tijd geeft Wolf een persconferentie. Daarna zal bondskanselier Merkel een verklaring afleggen. Ze heeft daarvoor een reis naar Italië afgezegd. Wolf staat onder grote druk omdat hij beschuldigd wordt van het aannemen van gunsten van bevriende ondernemers. Zou zijn gebeurd toen hij premier van Neder-Saxe was. De omstreden sharia-geleerde Haitham al-Haddad is in Nederland aangekomen. Al-Haddad neemt vanavond deel aan een debat in de Bani in Amsterdam en gaat onder meer met GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi in gesprek. Al-Haddad is lid van een Britse sharia-rechtbank en zou kwetsende uitspraken hebben gedaan over joden, christenen en vrouwen. Hij zou eerst spreken op een symposium van de Vrije Universiteit, maar volgens de universiteit is er zoveel ophef over de denkbeelden van Al-Haddad dat een academisch debat niet meer mogelijk is. De Partij van de Arbeid schurkt niet aan tegen de SP en de fractie staat achter Job Cohen. PvdA-voorzitter Spekman zei dat in het NOS Radio 1 journaal. Hij spreekt het bericht in de Telegraaf tegen dat ongeveer de helft van de PvdA-fractie Cohen niet meer ziet zitten. Spekman reageerde op de commotie binnen de PvdA-fractie na een interview met hem en Cohen over de koers van de partij. In een e-mail leverde Kamerlid Timmermans kritiek op dat interview. Na afloop van een urendurend beraad zei Cohen gisteravond dat de hele fractie hem steunt. Guus Hiddink wordt de nieuwe trainer van de voetbalclub Anzhi in de Russische deelrepubliek Dagestan. Hij neemt Ton du Chatinier en Jelko Petrovic mee als zijn assistenten. Hiddink werd al langer in verband gebracht met Anzhi, maar tot nu toe kwam het niet.